Van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft geen toestemming nodig van het congres... om door te gaan met de oorlog tegen Iran. Een voorstel dat de macht van de president zou inperken... haalde het in de Senaat niet. De Republikeinen hebben daar een meerderheid. Als het voorstel het wel had gehaald... had het congres iedere keer toestemming moeten geven aan Trump... om nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren. De eerste twee dagen van de oorlog in het Midden-Oosten... zijn ruim 100.000 burgers gevlucht uit de Iraanse hoofdstad Teheran... zeggen de Verenigde Naties. De VS en Israël voeren inmiddels voor de zesde dag op rij... zware bombardementen uit op Teheran en andere plaatsen in het land. De VS en Israël zeggen dat er alleen gebouwen van de overheid en het leger worden gebombardeerd... maar in de praktijk zijn ook veel burgers slachtoffer van de luchtaanvallen... Poolse mensenrechtenorganisatie zijn in de eerste vier dagen van de oorlog ruim duizend burgers omgekomen. De politie heeft een forum van cybercriminelen offline gehaald. Daar werden gestolen gegevens te koop aangeboden. Het werd wel een van de grootste handelsplaatsen voor gestolen data genoemd. Het forum had 142.000 gebruikers. De data van de site zijn in beslag genomen. Ook zijn in verschillende landen mensen opgepakt. De politie voerde de actie uit met de Europese politiedienst Europol en de Amerikaanse FBI. De server waar het forum op draaide stond in Amsterdam. In de Democratische Republiek Congo is een mijn ingestort. Daarbij zijn 200 mensen omgekomen, waaronder zo'n 70 kinderen. Het was een primitieve mijn die slecht was onderhouden. Vorige maand stortten ook al delen van de mijn in.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 Levi van